Citydijkers met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne twee belangrijke bruggen naar de Krim heeft aangevallen met raketten. De bruggen zouden beschadigd zijn geraakt. Op beelden is te zien dat er flinke gaten zitten in een van de verbindingen tussen het Oekraïnse vasteland en het noorden van het schiereiland de Krim. Dat bezet wordt door Rusland. Ook zouden in de bezette regio Gerson een school en een gaspijpleiding zijn geraakt. Voor het eerst in 38 jaar heeft Nederland weer een wereldkampioen wielrennen. Mathieu van der Poel kwam in Schotland na een solo van 22 kilometer alleen over de finish. Hij ging door het natte asfalt nog onderuit, maar zijn concurrenten kwamen daardoor niet dichterbij. Met kapotte schoenen en gehavende knie stelde Van der Poel de wereldtitel uiteindelijk veilig. Hij volgde door Joop Zoetemelk op, die in 1985 de laatste Nederlandse wielerkampioen was. In Marokko is een minibusje uit de bocht gevlogen en in een ravijn beland, melden lokale media. 24 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde in het midden van het land, in de provincie Azilal. In de minibus, de minibus zou op weg zijn geweest naar een weekmarkt. Het gaat om een van de dodelijkste verkeersongevallen ooit in Marokko. Het is onduidelijk of er inzittenden zijn die het ongeluk hebben overleefd. Vanavond laat vertrekken ruim 90 vakantiegangers in Slovenië weer met twee bussen terug naar Nederland. Alarmcentrale SOS International meldt dat de bussen vanmiddag aankwamen. De Nederlanders kunnen door het noodweer in het land niet met eigen vervoer terug naar huis. Hun auto's zijn beschadigd of in sommige gevallen zelfs meegesleurd door een modderstroom. Het weer nog, buien met in het oosten ook mogelijk nog wat onweer.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 Hey. Standing across the room, I saw you. start looking in your big brown eyes. Oh yeah, and I've got this to say to you. Hey, girl, I want to make you sweat, sweat till you can't sweat no more.